De kiesraad bevestigt dat sommige bussen snel verstopt raken. En dat zou medekomen doordat kiezers dit keer in alle stembureaus van hun gemeente terecht kunnen. De verdeling van de stembiljetten zou daardoor minder evenwichtig zijn. De kiesraad adviseert stembiljetten wat aan te drukken. Ook het formaat van de stembiljetten zou een rol spelen. De stembiljetten zijn langer omdat er veel partijen meedoen. De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen blijft iets achter bij de opkomstcijfers van vorige verkiezingen. Om kwart voor vier had 38% van de kiezers gestemd. Dat percentage was in andere jaren gemiddeld 43%. De cijfers komen van onderzoeksbureau Sinovate dat een representatieve steekproef houdt bij 38 stemlocaties. Ook in eerdere metingen van vandaag bleef het opkomstpercentage iets achter bij het gemiddelde. Tegen zwemleraar Ben O.L. is voor de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie dat hij tbs met dwangverpleging krijgt. De 60-jarige L wordt verdacht van het bezit van kinderporno, ontucht met kinderen en verkrachting van een meisje met het syndroom van Down. BP vergroot de capaciteit voor het opvangen van olie uit de lekkende bron in de Golf van Mexico. Het is de bedoeling dat er vanaf komende week dagelijks zo'n 28.000 vaten kunnen worden opgevangen. Nu ligt die capaciteit op ongeveer 15.000 vaten. BP heeft vorige week een soort kap over het lek geplaatst, waardoor een deel van de olie die ontsnapt wordt opgevangen. De beurswaarde van BP blijft intussen dalen, zowel op de beurs in Londen als die in New York, noteert het aandeel fors lager. Aanleiding zijn geruchten dat de oliemaatschappij over het tweede kwartaal geen dividend zal uitkeren. Tot slot het weer, is bewolkt en buiig, blijft warm. Morgen wordt het nog iets warmer, maar dan is er ook opnieuw kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.